Deze goede doelen hebben een zogenaamde ambi-status, zegt mijn collega van de economieredactie. Een algemeen nut beogende instelling, nou, daar staat het voor. Het zijn normaal gesproken eh, ja, goede doelen. Ehm, denk bijvoorbeeld aan natuurorganisaties of denk aan eh, voedselbanken. Het kunnen ook kerken of musea zijn. Eh, en die hebben een voordeel dat als ze donaties krijgen, als je, jij of ik daaraan geld aan geeft, dat we dat mogen aftrekken van onze uh, belastingopgave, dus onze inkomstenbelasting. Sommige miljonairs betalen daardoor helemaal geen inkomstenbelasting. De Belastingdienst heeft niet genoeg mensen in dienst om te checken of er misbruik wordt gemaakt van deze constructie. De meeste mensen die zijn opgepakt tijdens de boerenprotesten zijn jonger dan 30. Het gaat om ruim 100 mensen. Ze blokkeerden een snelweg, stichten brand of dumpten afval. In totaal schreef de politie ook meer dan 700 bekeuringen uit... voor langzaam rijden of stilstaan op de weg. Onderzoek naar dino's wijst uit dat de T-Rex kleine oogjes had om steviger te kunnen bijten... Dat denken wetenschappers aan de Universiteit van Birmingham. Vleesetende dinosaurussen hadden eerst grote bolle ogen, blijkt uit de vondst van oude schedels. Maar door de evolutie kregen ze steeds kleinere oogjes. Allemaal dus om zo efficiënt mogelijk te kunnen bijten. En honderdduizenden mensen kwamen de afgelopen dagen naar de stranden. En als ze weggaan, dan ligt er ruim zeven keer zoveel afval als normaal gesproken. In Zandvoort wordt dat opgeruimd in de nacht door de gebroeders Paap. Flesjes, blikjes, uh, zoutjes, pizzadozen, flessen, heel veel lege flessen. Nou, dit is wat je gewoon vaak ziet stukje opvoeding, dat is het eigenlijk. En hoewel het keihard werken is met die warme dagen... vindt hij het eigenlijk ook wel een voldoening geven. Het is eigenlijk net als grasmaaien. Hè? Als je achterom kijkt, zie je wat je gedaan hebt. Dus het is heel erg dankbaar werk. En dan nog het weer vanavond hier en daar een bui. Vannacht klaart het op. Morgen zon, de meeste plekken droog. Dan tussen de 25 en 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A22 Beverwijk richting Velsen nog steeds dicht bij de Velsertunnel. Rond het middaguur gebeurde een ongeluk waarbij een lading vis op de weg terecht kwam. Omrijden kan vrij gemakkelijk via de A9 de Wijkertunnel. Waarschijnlijk blijft de A22 dicht tot 10 uur vanavond.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 Hartelijk welkom terug bij de National Radio Show. Nog een uurtje, de lekkerste muziek voor je. En uh, nou, ik heb echt nog een hele hoop leuke platen voor je klaarstaan... als ik zo even een beetje door mijn lijst heen kijk. Wat dacht je bijvoorbeeld van de volgende? Een lekkere oude classic country van Charlie Pride. En deze heet... Oh, the snake. better off with someone else beside you. Pack your things and head on out the door. When I service up my rig, then I find out where I'm going. I don't think I want to see you anymore. But I put 18 wheels on the highway, and the freight yard fades out of sight. Would you far from at home. And a hug from all the children right beside the door to let me know they miss me while I'm gone. But you never once was with me, and I've known you for so long. It's a different road we're traveling, you and I. But don't try to fool me with your tears, cause crying don't become you. There ain't nothing you can do to say goodbye. When I put 18 wheels on the highway, But you farther from my mind. Ain't grinding up the gears. I'll be holding someone else tomorrow night. There's a pretty girl waiting down in Monroe. Diamonds en 18 Wheels. Volgende nummer wat ik voor je klaar heb staan is oorspronkelijk uitgebracht door Fleetwood Mac. Het werd ook geschreven door Lindsey Buckingham, de zangeres eh, van Fleetwood Mac. Een van de zangeressen van Fleetwood Mac. Maar dit is de versie van de Dixie Chicks. We hebben het over Landslide. generations. West en Don Gibson. Dat was Ring of Gold. Sarah Evans, die hebben we klaarstaan. Dit is Coal Mine. refreshing current and classic country music. Yeehaw! Nashville Radio Show. Chris Stapleton nam ons mee naar Arkansas. Dit uh, half uur gaan we afsluiten met een eh, golden oldie van Billy Swan. Kan je helpen? Vast wel. Thanks for tuning in with Nashville Radio Show. Highway 101 en Somewhere Tonight. Als je een reactie wil sturen naar ons, kan dat natuurlijk altijd. Info at Dus info at We horen graag van je verzoekjes, reacties. Eh, ja, eigenlijk alles is welkom. Dus eh, laat maar horen. Info at Bluegrass Tijd. Dit is Breaking Cross en Wildflower Girl. She worked in the town at a quaint little stand. and my love Nashville Radio. Maar dit zijn Bobby Gentry en Clan Campbell. And All I Have To Do Is Dream. dream. from the past to the present. T en Woman You Got op de Nashville Radio Show. Hoogste tijd voor wat Amerikanen. Dit is 10 Cent Stranger en When You Move On. radio show. Send a text, WhatsApp, or voicemail to plus 31 6 428 443 75. be so apprehensive. Love's as much. Champagne Carpenter en Shut Up and Kiss Me. Het zit er alweer op voor eh, deze aflevering van de National Radio Show. Volgende week hopen we jullie allemaal weer aan de andere kant van de radio te ontmoeten. Straks heb ik nog voor je Brad Paisley en Blake Shelton en Don't Drink the Water. En we gaan eruit met Big and Rich. Tot volgende week hè. Oh ja, deze heet... we're coming to your city. Cincinnati, and we all got really happy. Grabbed a bowl of that skyline chili along the way. Then we rolled on into Canton, scared the hell out of Marilyn Manson, and the party started happening.